Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Bij het begin van de NAVO hebben duizenden mensen deelgenomen aan een protestmars. Die was onder meer gericht tegen de oorlog in Afghanistan en klimaatverandering. Kort na de protestmars ontstonden relletjes. Betogers probeerden het gebouw waar de wereldleiders bijeen zijn binnen te komen, maar werden door agenten tegengehouden. Ongeveer 60 betogers zouden zijn opgepakt. De organisatie van het protest had op tienduizenden betogers gerekend, maar dat aantal werd niet gehaald. In Libanon zijn onlusten uitgebroken na de dood van twee leden van een groepering die de opstand in Syrië steunt. De twee, onder wie een Soenitische geestelijke, werden gisteren in het noorden van Libanon door militairen doodgeschoten toen ze niet stopten bij een controlepost. Het protest blokkeerden Soenieten in sommige steden wegen en verbranden ze autobanden. In Beirut zou zijn geschoten, onder meer met raketwerpers. Daarbij zouden meerdere gewonden zijn gevallen. Veel Soenieten in Libanon zeggen dat het Libanese leger een verlengstuk is van het regime in Syrië. Robin Gibb, een van de drie zangers van de Bee Gees, is overleden. Hij leed aan kanker en werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Samen met Barry en Maurice vormde Robin eind jaren 60 de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met hun hoge driestemmige zang. De Bee Gees scoorden hits als 'Staying Alive, How Deep Is Your Love en Words. Robin Gibb had ook succes als solozanger met onder meer Saved by the Bell en Juliet. Hij is 62 jaar geworden. In diverse delen van het land zijn gisteravond straten blank komen te staan door zware regenval. Vooral in Noord-Brabant en Gelderland was er wateroverlast. Tussen Den Bosch en Eindhoven reden geen intercities door blikseminslag. Het weer, overdag eerst vrij zonnig, maar al gauw ontstaan er stapelwolken die vooral smiddags uitgroeien tot een bui.